Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. De afgelopen dag zijn er 36 nieuwe coronadoden gemeld. Dat heeft het RIVM bekendgemaakt. Dat zijn er minder dan gisteren. Toen kwamen er 86 coronadoden bij. Het totale geregistreerde dodental staat nu op ruim 5200. Het aantal ziekenhuisopnames is gestegen met 27. Dat zijn er ook minder dan gisteren. Toen waren het er 89 omdat niet alle coronapatiënten worden getest, liggen de werkelijke aantallen hoger. Er is een derde verdachte aangehouden voor de explosie afgelopen vrijdag in een flat in Groningen. Het gaat om een man van 27. Hij mag net als de twee aangehouden bewoners alleen contact hebben met zijn advocaat. Vrijdag was er een ontploffing in een appartement waar later een explosieve stof werd gevonden. Alle bewoners van de flat moesten daarop tijdelijk hun woning verlaten. Europese autofabrikanten hopen op steun van nationale overheden om de gedaalde verkoop door de coronacrisis op te vangen. In veel landen daalde de verkoop met meer dan 50 procent. In Italië en Groot-Brittannië zelfs met meer dan 90 procent. Volgens de autobouwers staan miljoenen banen op het spel, niet alleen bij de fabrikanten zelf, maar ook bij de vele toeleveringsbedrijven. De industrie hoopt op een soort premie bij aankoop van een nieuwe auto. Critici vragen zich af waarom juist de auto-industrie moet worden geholpen met subsidie. Het aanbod van huurwoningen is vorige maand flink gestegen. Dat blijkt uit cijfers van woningsite Pararius die de NOS heeft opgevraagd. In april steeg het huuraanbod met bijna 16% ten opzichte van een jaar eerder. De toename is, eh, komt deels doordat veel kenniswerkers en experts zijn vertrokken en omdat er geen toeristen zijn. Bij koopwoningen is er nog geen effect te zien van de coronacrisis. Het aantal mensen dat daar informatie over opvraagt is ongeveer gelijk gebleven. En dan het weer. Het is zonnig met soms een stapelwolk. Het is 13 tot 18 graden. In het westen kan het door wind van zee iets afkoelen. Ook de komende dagen is het zonnig en nog iets warmer, tot 22 graden op vrijdag. Zondag wordt het een stuk frisser en kan er een bui vallen. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose a hundred million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. Say my name like I have never heard before.